Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De toeslagenaffaire, waarbij duizenden ouders door de Belastingdienst ten onrechte werden beschuldigd van fraude, is opnieuw in het nieuws vandaag. Volgens RTL Nieuws heeft het kabinet in 2019 bewust afgesproken om de Tweede Kamer niet alle info te geven waarom was gevraagd. En waren kabinetsleden negatief over kritische Kamerleden, zoals Pieter Omzicht. Die gesprekken binnen het kabinet zijn opgeschreven en die notulen zijn geheim. Maar RTL heeft mensen gesproken die de notulen hebben gezien. De man die eergisteren met een shovel inreed op een persfotograaf... wordt verdacht van poging tot doodslag. De fotograaf maakte beelden van een autobrand... maar een paar mannen reageerden daar woedend op. Ze stormden met stokken op hem af... en duwden hem uiteindelijk met een shovel een sloot in. En op een gegeven moment zie ik de shovel volgaans aankomen... en hier ramt zo mijn auto over de kop de sloot in. En toen had ik erg het gevoel van... wat nu als ze nu komen? Kan helemaal nergens zijn. En als we hem nu eruit trekken, wat dan? De shovelbestuurder zit nu dus vast voor poging tot doodslag. Er was ook al een andere bedreiger opgepakt en inmiddels is ook een derde verdachte gearresteerd. Een jongen van 20 moet vijf jaar de cel in omdat hij betrokken was bij een dodelijke steekpartij op het strand van Scheveningen. Twee drill-rapgroepen uit Amsterdam en Rotterdam gingen daar op de vuist. De jongen die nu is veroordeeld was volgens de rechter de eerste die geweld gebruikte. Ook had hij een vuurwapen bij zich. En heb je je wel eens afgevraagd hoe snel een Tyrannosaurus rex liep? Pasja wel. Hij studeert bewegingswetenschappen en wilde wel een antwoord op die vraag. Als je komt vanuit het perspectief dat je altijd kijkt naar hoe mensen lopen... is het super interessant om na te gaan denken van... Ja, wat gebeurt er eigenlijk als je zo'n groot, lang, inverend ding achter de heup hangt, hè? <laughs> Zo'n staart. En het antwoord? Gemiddeld wandelde Trix 4,6 km per uur. Hoe hard de dino kon rennen, dat gaat Pasja nu uitzoeken. Het weer. Vanavond neemt de wind wat af. Komende nacht koelt het af tot richting het vriespunt. Morgen af en toe zon. Het wordt 10 tot 13 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio valt het reuze mee met het fileleed. Alleen wat vertraging op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn... tussen knooppunt Zaandam en Purmerend Zuid. 6 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de N242 vanuit Alkmaar naar Middenmeer bij Sint Pancras... 3 kilometer file met niet meer dan 5 minuten extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie. Wij Nederlanders zijn fan van fietsen.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 That's all days long. Take your baby by the wrist. And in her mouth an amethyst. And in her eyes two sapphires blue. And you need her and she needs you. and everyone to believe, what was true. Oh, I said, that's all day's long.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 En niet tot zes uur, zoals het kabinet heeft aangekondigd. De BOA-bond denkt dat mensen dan meer gespreid zullen vertrekken. Het Duitse parlement is akkoord met een nationale coronawet. Daarmee kan de federale regering direct, zonder tussenkomst van de deelstaatregering... maatregelen opleggen waar het aantal coronabesmettingen te hoog is. Bijvoorbeeld een avondklok. De Bondsraad moet de wet nog goedkeuren. En de politie heeft een derde verdachte aangehouden... voor de aanval op een persfotograaf in Lunteren. Hij wordt verdacht van bedreiging en openlijke geweldpleging.